Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NWS op 3. Het ging er vannacht hard aan toe op het terrein van de UvA. Demonstranten hadden zich daar verzameld om te protesteren tegen de oorlog in Gaza. Ze willen dat de universiteit alle banden met Israël verbreekt. Om drie uur haalde politie er een shovel bij om de barricades omver te werpen. Demonstranten probeerden dat tegen te houden. Alle demonstranten zijn weg. 125 mensen zijn opgepakt. Maar het terrein is een ravage, ziet verslaggever Boheimissen. Er zijn overal tenten, kapotte tenten, overal eten. De ramen zijn praktisch allemaal, tenminste de onderste rij, met eh, graffiti eh, bespoten. Volgens de politie gebruikten demonstranten geweld. Ze werd er onder meer vuurwerk naar agenten gegooid. De goed leesbare printjes onder de arm van PVV-kamerlid Marke Zouwer waren een foutje. Dat zei PVV-leider Wilders gisteravond. Heel onhandig, maar absoluut eh, per ongeluk. Ehm, ehm, dat had nooit mogen gebeuren. Maar dat is een eh, domme fout geweest. kan toch bijna niet meer een fout zijn na de functie elders fout? En ja, geloof u mij, het was een fout. Ik heb het wel natuurlijk excuses voor aangeboden, maar gelukkig kon er omgelachen worden. Op de printjes stonden veel aantekeningen over hoe de vier onderhandelende partijen tot een akkoord kunnen komen. Tot gisteravond laat waren de leiders van BBB, NSC, PVV en VVD weer met elkaar in onderhandeling over de formatie. Het was de eerste keer dat ze de koppen weer bij elkaar staken na het reces. Zo'n 100.000 mensen waren gisteravond in Eindhoven voor de huldiging van PSV. De spelers reden op een platte kar door het centrum... waar supporters al uren op ze stonden te wachten. Echt super erg leuk. Hoe lang heb je moeten wachten? Eh, ik denk wel van drie uur, vier uur. Fantastisch! Wat was het eh, mooiste moment? Het eh, feestje sowieso is een heel groot feest. En ja, gewoon met z'n allen. Jammer voor de regen. Maar dat maakt niks uit hier in Eindhoven. Kampioenen! Ja, het was de 25e keer dat de club de landstitel heeft binnengesleept.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 Gistermiddag zetten tientallen pro-Palestina-demonstranten tenten op. Rond half drie vannacht werd het terrein door de politie ontruimd. Er is nog veel onduidelijk over de schaal van de aanval die Israël heeft ingezet op de zuidelijke grensstad Rafah in de Gazastrook. Wel is duidelijk dat er urenlang explosies te horen zijn geweest. Ruim 70% van de vrouwen stopt eerder met het geven van borstvoeding dan gehoopt. Vaak omdat ze bang zijn dat de baby te weinig melk binnenkrijgt, blijkt uit onderzoek van het voedingscentrum. Het weer in het zuiden van het land regen, maar in de loop van de ochtend overal droog. Vanmiddag af en toe zon bij 16 tot 19 graden. the night. paradise. I guess you've heard it all before. seem to understand Thought it was me and you, baby, baby Me and you until the end But I guess I was wrong Don't wanna think about uh. it Don't wanna talk about uh. it I'm just so sick about it Can't believe it's ending this way Just so confused about uh. it Feeling the blues about yeah. it that you claimed You said that you were moving on now. on out Maybe I should do the same Maybe I should do the same The funny thing about that is I was ready to give you my name Thought it was me and you, baby, baby. And now it's all just a shame And I guess I was wrong uh. Don't wanna think about no. it Don't wanna talk about mm. it hmm. I'm just so sick about it Can't believe it's ending this way about uh, it, feeling the blues about it. I just can't do it. Can you tell me is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Uh, Should I know better when we came? Should I know better that you were gonna make me cry? And now it's breaking my heart to watch you run around.